en de En dat zijn voor mij herinneringen in mijn tuin. Er leeft een mooie tijd. Helaas, hij is voorbij, want nu. mijn hart zit dat nog altijd aan. Hoeveel lentes is het al geleden dat jij voor het laatst daar hebt gestaan? nu ben ik je kwijt. Steeds als de natuur opnieuw ontluikt, let ik altijd op die ene struik. Want als die weer bloemen zal gaan dragen, weet ik zin tuin. Er leeft een mooie tijd. Helaas, hij is voorbij, want nu ben ik je kwijt. Helaas, hij is voorbij, want nu ben ik